uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De EU heeft in een persconferentie gezegd dat het Nederlandse kabinetsbesluit om zijn landingsrechten in te trekken niet zonder gevolgen zal blijven. De Turkse regering overweegt Nederlandse diplomaten uit te zetten en vluchten uit Nederland te weren. Cavusoglu wilde naar Rotterdam komen om een campagne te voeren voor het Turkse referendum. Volgens het Turkse staatspersbureau is de Turkse minister van Familiezaken nu onderweg naar Rotterdam, mogelijk om de Turkse consul daar te bezoeken. Rondom het huis van de consul en het consulaat staan al hekken en er is een noodbevel van kracht vanwege de veiligheid in verband met eventuele demonstraties. In Italië is geschokt gereageerd op de dood van een dakloze man van 45 jaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij door een man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. Dat gebeurde vannacht in Palermo. De hulpdiensten waren te laat om de man te kunnen redden. De Italiaanse politie houdt een grote zoekactie naar de dader. Duizenden mensen hebben vanmiddag meegelopen in een vrouwenmars in Amsterdam. Ze demonstreerden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De optocht was in het kader van Vrouwendag afgelopen week en voor de verkiezingen komende week. Twee maanden geleden was er ook al een mars in Amsterdam. Die was onderdeel van een wereldwijd protest tegen de verkiezing van de Amerikaanse president Trump. Shinky Knecht heeft op de WK Shorttrack in Ahoy als eerste Nederlander ooit het goud in de wacht gesleept op een individuele afstand. De 27-jarige Fries was de beste op de 500 meter en staat ook eerste in het algemeen klassement. En dan het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgen wordt het redelijk zonnig en met 12 tot 16 graden net iets warmer dan vandaag.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 En we zijn begonnen met de nummer 16, zeg ik dat goed? Ja, ja we zijn begonnen met de nummer 16 eh, van eh, deze week. Champagne samen met Dua Lipa met No Life. Ja, dit uur gaan we proberen contact op te nemen met het Pokémon meisje. Maar als het niet lukt, dan uh, eh, schrijven we het gewoon een weekje door. En eh, nog een weekje door en dan nog een weekje door. Totdat we contact met haar hebben. Want het is wel zo leuk. Sander heeft al 30 eh, vragen voor de klaarstaan, of 40? Nou, ik zat een beetje te denken. Het is natuurlijk de top 40. Ja, dus je hebt 40 vragen. Ehm, we weten er wel wat, hè. Nou, jij, jij, bent redactie, hè? Ja, ik moet zo even mijn lijstje erbij pakken. Nee, oké, je hebt wel wat gedaan. Ja. <laughs> Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb alleen maar... Uh, de, de, jij hebt beetje, alleen maar de thema's soms gezocht. Ja, een beetje eronder gezocht en eh, klaar. Ja. En je hebt ook het uh, krantartikel al gelezen? Van nee, de Telegraaf? Nee, die zou jij lezen. Ja, die heb ik ook gelezen, maar jij hebt hem ook, had hem ook voor je neus. Ja, ik heb hem wel voor mijn neus gehad, maar ik heb niet echt tijd gehad om hem door te lezen. Oh, nou ja, zoveel denderen staat er ook niet in. Goed, in ieder geval gaan we dit uur eh, de tweede helft van de lijst eh, draaien. En dat eh, deden we net met de nummer 16. En dat gaan we nu doen met de nummer 15... die vorige week is binnengekomen op een 24e plaats. En dan heb ik het over niemand minder dan James T.W. met When You Love Someone. Als hij het wil doen, ja, natuurlijk wil hij het doen. De nummer 15 dus. James T.W. Met TW, met When You Love Someone. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden vandaag, joh. Heel vervelend is dat, kan ik je verklappen. Ja. Het zal wel met iets te, met het weer, het zonnetje te maken hebben of zo. Ik zou het niet weten. Ja, het wordt van het weekend ook weer heerlijk, hè? Ja, ja breek me de week niet open. Ik werk op het strand, hè? Heerlijk. Nee. after class, don't be hanging around the back of the schoolyard.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 You feel me? Pretty boy. Pretty boy, ja, dat gaat over niemand minder dan... Maurice Mulder. <laughs> kan niet anders. Kan er niks anders van maken, hé. ja, ja, deze. Oké, vrienden, we gaan nu de centimeter in. Oké, vandaag was het best makkelijk. Maar je moet wel naar alle reps luisteren, hoor. Ja, was heel makkelijk, want eh, we hebben er niet te pakken gekregen. Ja, jammer Zo makkelijk was het. Jammer genoeg. Ja, jammer Jimmy. Ja, sorry Jimmy. <laughs> moet je toch nog even verder dromen, maar dat red je wel. Ja. Uh, ja, kleine resume voordat we de rest van de top 10 eh, gaan doen. En dat laten we dan maar even over aan Sander. Op nummer 24 vinden we Rondi met Naturally. En op nummer 23 Alicia Keys met Scares to You Beautiful. Op nummer 22 vinden we Ragged Man met Human. En op nummer 21 The Chainsmokers en Coldplay met Something Just Like This. Op nummer 20 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op nummer 19 Bebe Rexha met I Got You. Op nummer 18 vinden we Martin Garrix en Dua Lipa met Scared to Be Lonely. Op nummer 17 Sam Veld met What About The Love. Op nummer 16 Sean Paul featuring Dua Lipa met No Lie. En op nummer 15 James T.W. met When You Love Someone. Someone. Ah, wanneer ben je verliefd? Eh, nooit. Ja, volgens mij wel. Ja, op jou toch? Nee, op het Pokémon-meisje. Nee, dat is Jimmy. Oh ja, dat is Jimmy, sorry. Op nummer 14 vinden we James Blunt met Love Me Better. En op nummer 13 Tovlo met Cool Girl. Op nummer 12 vinden we Katy Perry met Change to the Rhythm. En nummer 11 Hailey Steinfeld en Gray featuring Z met Starving. En nummer 10 Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 9 vinden we Ricky Martin en Maluma met Vente Paka. Jouw favoriete nummer? Oh nee, dat was uh, die andere al, sorry. Ja, dat was die andere al. En we hebben hem net gehoord als zes weken in de lijst.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 Eh, zeven weken lang eh, in de lijst en eh, blijven zitten op een vijfde plaats. En de hoogste notering was ook nummer 5. En dan heb ik het over de Chainsmokers met Paris. En wij gaan de nummer 4 draaien. En die is in handen van Jean-Paul samen met Emery. En natuurlijk Clean Bandit. En dan heb ik het over uh, Rockabye, 16 weken lang in de lijst liggen. Lijsten uit de nummer 1 gezien, nou dus op nummer 4.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 Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah. te denken. Als ik volgende week weer uitzending heb, dan eh, als het goed is, eh, moeten we dan gestemd hebben. Ja. Ja, echt waar. Ja, woensdag, gaan eh, Ja, woensdag naar de stembus met z'n allen. Waarom weet ik niet. ja, weet je, ze doen toch weer wat ze zelf willen. Maar op zich is het wel goed om even je stem te laten horen. En hopelijk dat ze daar wat mee gaan doen. Hey, dit was de nummer 2 van deze week.